Fractievoorzitter Rozier van de Partij van Schotten zei dat Curaçao zich niet welkom voelt in het Koninkrijk. Regeringsleiders in de hele wereld hebben de hoop uitgesproken dat de vrijlating van de Israëlische militair Gilad Shalit een stimulans zal zijn voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Shalit kwam gisteren vrij na vijf jaar gevangenschap bij de Palestijnse organisatie Hamas. In ruil daarvoor heeft Israël 477 Palestijnen vrijgelaten. Later worden nog eens 550 Palestijnen op vrije voeten gesteld. VN-topman Ban Ki-moon hoopt dat de vrijlating het vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten weer vlot zal trekken. Ook de Britse premier Cameron hoopt dat de vrede een stap dichterbij is gekomen. Bondskanselier Merkel van Duitsland prees de Egyptische regering voor haar bemiddelende rol de afgelopen maanden. Het Openbaar Ministerie bekijkt of het de pedofiele vereniging Martijn alsnog kan verbieden. De veroordeling van de voorzitter van Martijn wegens bezit van kinderporno lijkt daartoe meer kansen te bieden. In juni zei justitie nog dat Martijn niet verboden, vervolgd of ontbonden kan worden. Dat was omdat de strafbare feiten waarvoor geregeld leden zijn veroordeeld buiten de vereniging omgebeurden. Maar volgens een Europees verdrag kan een vereniging wel verboden worden als een leidinggevende wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno.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 je dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand, hand, hand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 dollars Need money for this art But that's not the shame.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 这。 baby, about the fun we had. vocês. show. Take a step, step and easy flow. Set the pace faking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Got to break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. breaking out cause I'm breaking. You got to.